Jobboot met het NOS Journaal. Het CDA wil een onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer van 13 cent per kilometer. Voor reizen met de auto en met het openbaar vervoer. Dat voorstel doet het partijbestuur aan de leden zaterdag op het partijcongres. In het vijfpartijenakkoord is afgesproken dat de reiskostenvergoeding van maximaal 19 cent per kilometer belast wordt. Een aantal partijen, waaronder het CDA, heeft al aangegeven van die bezuinigingsmaatregel af te willen, omdat die erg nadelig uitpakt voor de forensen. De brand in het verzorgingstehuis van Humanitas aan de Bergweg in Rotterdam is geblust. Het vuur ontstond in een kamer op de tweede etage van het tehuis. Er kwam veel rook vrij. De bewoners van de tweede en derde etage werden geëvacueerd. Ze zijn opgevangen en onderzocht door ambulancepersoneel. Een aantal bewoners had last van ademhalingsproblemen. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Bij een schietpartij op het internationale vliegveld van Mexico-stad zijn twee politiemannen gedood. Een derde man is gewond geraakt. De schietpartij gebeurde bij een fastfoodrestaurant in een van de terminals voor de veiligheidscontroles. Het gebouw is daarna bezet door het Mexicaanse leger en de marine. Volgens de Mexicaanse autoriteiten zijn de schutters ontkomen. Onder de duizenden aanwezigen in het gebouw brak paniek uit. Veel mensen gingen op de grond liggen. De Nederlandse tandartsen spreken tegen dat de prijs van een behandeling de afgelopen tijd is gestegen door de marktwerking. De Nederlandse zorgautoriteit zegt dat de tarieven in het eerste kwartaal met een kleine 10% omhoog zijn gegaan. Minister Schippers ging er juist vanuit dat door het experiment met de vrije tarieven de prijs zou dalen. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. De Nederlandse Patiënten wil per direct een einde aan de vrije tarieven van de tandartsen. Het weer geleidelijk droog, maar vooral in het oosten van het land nog een enkele bui. Morgen afwisselend wolkenvelden en periode met zon. Het wordt wat warmer dan vandaag. Morgen wordt het zo'n 20 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort tussen Afrit Soest en Afrit Bunschoten 4 kilometer. A8 richting Amsterdam voor knooppunt Zaandam 4 kilometer door een ongeluk. A12 Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Driebergen 3. A13 naar Rotterdam bij de Afrit Berken en Roodreis 3 kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerreis ook dicht. A16 richting Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer. En richting Breda staat op de parallelrijbaan Rotterdam Feyenoord ook 3 kilometer. A20 richting Gouda. Tussen knopend Ketelplein en Terbrechtseplein 8 kilometer. En richting Hoek van Holland bij knopend Terbrechtseplein 3 kilometer door een ongeluk. Op de A27 Utrecht naar Breda. Daar staat voor de brug bij 3 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort.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 Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country... Uh, de... Ik kan me nog herinneren dat eh, deze cd uitkwam op, eh, op LP. Zo lang is dat alweer geleden. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Albert Collins en Robert Gray cd'tje wat genoemd is Easy Blues. Bluesy Hot Tracks. Last night Once again I had the dream I tossed and I turned That old feeling still the same was so real. I woke up cold and sweating. I wondered, did I call her name? In the dream, she was right there with me vijf geleden, toen werd er ineens geroepen van dit is de ontdekking van het jaar, dit wordt een grote deze eeuw. En toen had iedereen het over Stevie en een dame uit Limburg die haar eigen liedjes schreef, zich begeleidde op gitaar en daarna ook nog eens een keer eh, een cd uit ging brengen. En kort erop weer een keer een cd. En iedereen was er eh, steeds van overtuigd hoor, dat zou het worden, maar helaas niet zoveel meer van gehoord hè, van deze dame. Dit is Daybreak, wel door haarzelf geschreven hoor. It always makes me feel so special take je zegt eh, Carlos Santana, dan denk je meteen aan eh, Samba Party of eh, Black Magic Woman. Toch heeft hij ook veel mooie, andere mooie nummers opgenomen. Onder andere Gypsy Woman. Niet door hem zelf geschreven, maar door Curtis Mayfield. sommigen noemden het gewoon een, eh, een gillende gitaar en anderen zeiden van ja, het is een gitaarvirtuoos. En met die laatste ben ik het helemaal eens, want eh, misschien dat u zich eh, het volgende nummer nog wel kunt herinneren. zo'n eh, gitaar virtuoos voor u eh, in de cd-speler gelegd, door althans de cd van hem. Dan heb ik het over Mark Knopfler van zijn cd Kill to Get Grism. True Love Will Never Die. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. there's no forever No walking hand in hand Down a yellow brick road To never, never land These days I get to where I'm going Make it there eventually Follow the trail of breadcrumbs where I meant to be I don't know what brought you to me That was up to you There's so many come to see me Who want their own tattoo I fixed a needle in a holder Laid my hand upon picture at your side When I think about us I see the picture that we made The picture to remind us True love will never fade True love will never fade True love will never fade True love will think about je dan? Munnik, ze leven gewoon nog een keer. Een speciaal verzoek voor eh, muziek van Paul Simon van de CD Graceland. awa awa akujwayelekile kanjani awa awa futhi sensukwini zanamhla awa awa sibona kwenzeka kanjani awa awa amantombazane She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. got diamonds on the soles of her shoes Well, that's one way to lose these walking blues Diamonds on the soles of your shoes She was physically forgotten But then she slipped into my pocket with my car keys She said you've taken me for granted Because I please you Wearing these diamonds i say, ooh. As if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of shoes for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway. By the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. talking about? I'm talking about time. Diamonds on the Souls over the Shoes. Ja, dat zijn eh, nummers eh, waar je eigenlijk eh, altijd mee kunt blijven zingen. Die je eigenlijk altijd mee kunt blijven zingen. Bekende nummers van Paul Simon van de CD Graceland. En ik zeg al, ik kreeg een verzoek van een luisteraar die zei van... Draai is twee nummers van die Paul Simon zijn bekendste.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 En hij heeft nogal wat eh, kritiek gehad hoor. Eh, omdat hij deze cd heeft opgenomen in Zuid-Afrika. En dat in die tijd helemaal niet, want eh, ja, Zuid-Afrika was een land waar eh, de apartheid nog eh, hoogtij vierde. Ik heb later nog eens een keer een interview gezien met Paul Simon en toen zei hij, ja, you can call me L and diamonds on the soles of our shoes. Ik kan het nooit brengen op het podium zoals het op de cd staat, want wij zijn wat bezig geweest met elektronica in de studio. We hebben soms de basloopjes achteruit laten lopen. En dat geeft dan natuurlijk wel een heel leuk effect. For the Light in Your Eyes is the cd van Danny Vera, My Confession. This is my confession Of things I've kept inside Secrets I've tried to hide From you, you never suspected They've been carefully contained I've respected confession My heart without disguise I'm dressed and open wide To you I've abandoned the protection That has quietly concealed my control een jongeman uit, eh, uit Rotterdam die eh, in Amerika deze cd heeft opgenomen. En hij bracht hem uit in 2002. Hij heeft nog meer van die cd's opgenomen. Heeft u dat ook wel eens dat u een cd in uw handen krijgt en die u dan in één adem helemaal afluistert. En dan weer een keer en dan weer een keer en dan weer een keer.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 I miss everything we used to have. liggend onder een boom in zo'n uh, chaise longue, zoals ze dat daar zo mooi kunnen noemen. In zo'n tuinstoel, lekker onder de boom, in de schaduw van die boom, de zon op mijn hoofd en dan eh, een Walkman op en luisteren naar dit soort muziek. Ja, dan is de vakantie echt helemaal compleet, hè? En dan staat dit als eh, tweede geprogrammeerd en dan ook nog eens een keertje regelmatig in repeat. Dezezelfde Reba, samen met Don Henley. Break each other's heart again. Do you still drink whiskey? Can I buy you around? If nobody's sitting here, do you mind if I sit down? I was nervous when I saw you. I almost walked away touch We're no good for each other Still it's hard to let it go I'm trying to be strong But cd van deze Reba McIntyre. Een dame die eh, zich bezighoudt met jazz, blues, country, pop. Nou ja, zij brengt eh, allerlei soorten muziek. Eh, pas geleden was zij ook nog bezig met eh, het uitbrengen van een musical. En of die musical nou helemaal werkelijk geslaagd is, dat durf ik u niet echt te zeggen hoor. Ik zei al, ze houdt zich ook bezig met de country music. Ik laat u nog één nummer horen van deze cd hoor. diezelfde Reba McIntyre samen met eh, Ronnie Dunn. Does the wind still blows in Oklahoma? LA's a fast horse, daddy. Everybody rides. I'm sorry I haven't called home lately. Out here time flies. van. He's a whole lot like you, Daddy. You're gonna like him. He's a good man. At times, lonely sneaks up on me, but I'm getting by. Yeah, I know what you've always told me. Cowgirls don't cry the dust that we Valley girls, sunset freaks. I met a girl, you're gonna like her, mama. She has your hair, red as that Tahlequah sunset. Seems like an angel like blue. and still bent van uh, dit soort muziek moet u ook eens luisteren naar het programma Country Track via uw eigen favoriete omroep. Oeps. Summertime. Feel something like summertime. Top down in nothing but time. Radio's on and you're by my side.